Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De boosheid is nog lang niet weg bij boeren. Een aantal boerenbelangenclubs praten vandaag met bemiddelaar Remkes en de ministers over de stikstofplannen. Het kabinet wil minder stikstof omdat het slecht is voor de natuur. Boeren moeten in die plannen inleveren. Volgens de boeren zat er in het gesprek vandaag geen beweging. Ze herhaalt hetzelfde riedeltje. Ja, de stikstof moet naar beneden, want dan gaat het beter met de natuur. Nou, dat is dus grote bullshit. Mensen worden het gewoon zat en plaatsen mensen te lang met de rug tegen de muren. Ze slaan terug. Farmers Defence Force zegt dat ze zich opmaken voor de hardste acties ooit. Bemiddelaar Remkes wil eind van de maand verder praten... maar daar voelen de boerenbelangenclubs niks voor op dit moment. Twee boten zijn op elkaar geknald op de lek bij Lopik. Een plezierjacht werd overvaren door een vrachtschip. Eén iemand is nog vermist. Hulpdiensten zijn massaal onderweg. Ook is een traumaheli opgeroepen. Bij luchtaanvallen in Gaza zijn zeker acht mensen omgekomen. Veertig anderen raakten gewond, zegt het ministerie van Volksgezondheid van Gaza. Bij de aanvallen zou ook een leider van een terroristische islamitische groepering zijn gedood. De grenzen met Gaza zijn gesloten en Israël heeft ook extra troepen naar de grens gestuurd. En de voetbalvakantie is nu echt voorbij. De bal rolt weer in de eredivisie. In het Abelenstra stadion openen Heerenveen en Sparta nu het seizoen. Coach Maurice Stijn van de Rotterdammers heeft er zin in... maar durft zich niet te wagen aan een voorspelling. Eh, heel erg benieuwd hoe we ervoor staan. En eh, de, altijd gezonde wedstrijdspanning die, eh, die het met zich meebrengt... maar niet meer of minder dan anders. En, maar ik heb er, ja, wat je zegt, al vooral heel veel zin in. Morgen zijn er ook drie eredivisiewedstrijden. Dan spelen Fortuna Sittard tegen Ajax, PSV tegen FC Emmen... en RKC Waalwijk tegen FC Utrecht. Het weer nog, klaart op vanavond. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen start het weekend zonnig, later meer wolken. In het oosten kan het ook een beetje gaan regenen. En het wordt wat koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Alleen de N206 richting Noordwijk is helemaal dicht bij Katwijk.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 Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have what you want, be who you are. Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have what you want, be who you are. Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have what you want.